Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De groei in Azië staat onder druk door de financiële problemen in Europa en de VS. TMF verwacht voor Azië nog wel een groei van 6,3% dit jaar en 6,7% volgend jaar. Maar dat is lager dan eerder dit jaar werd verwacht. En als de problemen in Europa en de VS aanhouden, kan de groei nog, later uit, nog la, later uit, lager uitvallen. Aziatische landen moeten volgens het IMF minder afhankelijk worden van de export naar het Westen. Ze moeten hun binnenlandse groei stimuleren, bijvoorbeeld door de inkomensverschillen kleiner te maken en te investeren in gezondheidszorg en onderwijs. Het verkeer op de A2 in Limburg heeft opnieuw last van twee koeien. Vannacht om drie uur liepen de beesten bij Roosteren de snelweg op. De politie heeft uren geprobeerd de dieren van de weg te halen, maar dat lukte niet. Waardoor er kilometerslange files ontstonden. Vanochtend werd er een dierenarts bijgehaald. Die verdoofde de koeien om ze van de weg te kunnen halen. Maar voordat dat gebeurde was de verdoving uitgewerkt en liepen de koeien alweer over de A2. Inmiddels is één dier afgeschoten, meldt de politie. Het kadaver ligt nog op de snelweg. De andere koe loopt nog rond. De A2 richting Maastricht is opnieuw dicht. De oppositie in Birma heeft het Birmeese regime opgeroepen om alle politieke gevangenen vrij te laten. Gisteren kwamen zo'n 300 dissidenten vrij, veel minder dan de oppositie had verwacht. Op de staatstv was aangekondigd dat de komende tijd ruim 6000 gevangenen op vrije voeten komen. De VS, Australië en de EU stellen de vrijlating van politieke gevangenen als voorwaarde voor het opheffen van sancties. Birma voerde jarenlang een keiharde politiek tegen de dissidenten. Laatste maanden tekent zich een beleidswijziging af is meer persvrijheid en het bewind is een dialoog begonnen met de leider van de oppositie, Nobelprijswinnaar Aung San Suu Kyi. Het weer, flinke zonnige perioden worden afgewisseld door wolkenvelden. Temperatuur stijgt naar 14 graden in het noorden en 16 in het zuiden.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 Op de A10 de ring Amsterdam tussen Scheddingwoude en Diemen nog 5. A12 Den Haag richting Utrecht bij Reewijk 3 kilometer, bij Nieuwebrug nog eens 3. Verder richting Arnhem bij Bunnik 4 kilometer en dat was een aanrijding. A27 Breda richting Utrecht tussen eh, knooppunt Gorkum en Lexmond 4 kilometer en verderop bij knooppunt Rijnsweert nog eens 3.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 Little did I know her 106.9 ZFN Alles niet voor niets gebeurt. Je kunt je eigen regels maken en bepalen. Daarin ben je vrij. Het spel begint en dat het eindelijk is gegeven, maar het blijft erbij. Er is geen schuld, maar elke stap heeft consequenties voor iedereen.